Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Kenia is een Nederlandse man opgepakt die al vier jaar op de vlucht is... na een veroordeling voor kindermisbruik. Dat melden Keniaanse media. Volgens de Telegraaf werd de man in 2020 veroordeeld voor ontucht met twee tieners in Nederland. Na zijn veroordeling vluchtte de man naar Kenia, waar hij eerder woonde. De man, Jan B., werd dinsdag opgepakt op verzoek van Nederland... Op 28 januari beslist de rechter over zijn uitlevering. Bij de Amerikaanse stad Los Angeles is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. De brand woedt op zo'n 90 kilometer ten noorden van de stad... in de buurt van het stuwmeer Castaic Lake. Door de droogte en de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Na een paar uur staat al een gebied van ongeveer 20 vierkante meter in brand. 19.000 mensen hebben inmiddels het bevel gekregen het gebied te verlaten. Nog geen 16.000 mensen zijn gewaarschuwd dat een evacuatie er mogelijk aankomt. Het kabinet wil niet dat achteraf betalen in de winkelstraat mogelijk wordt... maar kan dat niet verbieden. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. Minister Heijnen van Financiën zegt dat er volgend jaar Europese wetgeving voor komt. Daardoor zijn een verbod of strengere regels nu niet haalbaar. De Amerikaanse president Trump wil uit een akkoord stappen... dat bedoeld is om belastingontduiking door bedrijven tegen te gaan. Hij wil binnen twee maanden een lijst met strafmaatregelen opstellen... tegen landen die zich wel aan die afspraken houden. Aan het akkoord, waardoor bedrijven overal minimaal 15% belasting betalen... doen 139 landen mee. Het weer, van tijd tot tijd regen, in het westen af en toe droog en het is een graad of twee.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 Erotic images flow through my head. Say I wanna be a midnight rambler. Quickly, but quickly the blood races through my veins. Quickly, loudly, I wanna hear the sugar bells ring me love, oh, wishing well to kiss and tell.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 For me at all? Tell me. got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime.